Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij vliegtuigongeluk in Zuid-Korea zijn zeker 124 mensen om het leven gekomen. Het passagiersvliegtuig van de maatschappij Jeju Air kwam uit Bangkok... en raakte tijdens de landing in de stad Muan van de baan... botste tegen een muur en vloog in brand. Op beelden is te zien dat het landingsgestel niet uitgeklapt was. Aan boord van de Boeing 737-800 waren 175 passagiers en 6 bemanningsleden. Twee bemanningsleden zouden zijn gered... Gevreesd wordt dat de andere inzittenden de crash niet hebben overleefd. De Surinaamse oud-president Bouters is overleden aan leverfalen... veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik. Dat blijkt uit het autopsierapport, meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie. Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak van Bouters is afgerond... wordt zijn lichaam overgedragen aan nabestaanden. Het onderzoek naar waar hij zich het afgelopen jaar bevond loopt nog wel... Voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg... is ruim 600.000 euro opgehaald. De Duitse stad zal in een later stadium kijken hoe het geld zal worden verdeeld. Vorige week reed een automobilist in Maagdenburg in op een drukbezochte kerstmarkt. Vijf mensen kwamen om het leven. Kort na de aanslag werd een man uit Saoedi-Arabië opgepakt. De Duitse autoriteiten hebben nog niets gedeeld over een mogelijk motief voor de aanslag. Een KLM-vlucht van Oslo naar Amsterdam heeft een noodlanding gemaakt. Het toestel kampte met een storing, maar kon veilig landen op het vliegveld van Torp in het zuiden van Noorwegen. Dat gebeurde zo'n 20 minuten na het opstijgen in Oslo. Piloten melden dat er rook uit de linkermotor kwam... en konden het vliegtuig na de landing niet meer besturen. Het toestel gleed door en kwam in het gras naast de baan terecht. De 182 mensen die aan boord waren zijn met bussen terug naar Oslo gebracht. Het weer, vooral in het binnenland eerst op veel plaatsen mist. Verder bewolkt en hier en wat motregen.